Zes uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS. Studenten heeft last van prestatiedruk. En daarom hebben studenten een veel grotere kans op bijvoorbeeld een burn-out... dan andere mensen, blijkt uit nieuw onderzoek. Onderwijsorganisaties en psychologen hebben een actieplan bedacht om burn-outs onder studenten te bestrijden. In dat plan staat onder meer dat onderwijs niet alleen gericht moet zijn op prestaties, maar ook op het welzijn van de studenten. Verder moeten scholen en psychologen beter samenwerken om signalen snel te herkennen. En vooral in het begin van hun studie moeten studenten beter worden begeleid. Steeds meer mensen doen mee aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Bijna 1 op de 5 mensen tussen 55 en 75 jaar doet mee met het onderzoek. Vier jaar geleden was dat nog 1 op 14, meldt het CBS. Het is de bedoeling dat volgend jaar iedereen uit die leeftijdsgroep... elke twee jaar wordt uitgenodigd voor het onderzoek van de ontlasting. Volgens het RIVM kunnen daarmee zo'n 1400 sterfgevallen per jaar worden voorkomen. De Braziliaanse oud-president Lula heeft het Hoge Rechtshof gevraagd om te voorkomen dat hij moet beginnen aan zijn gevangenisstraf. Lula is veroordeeld tot 12 jaar cel vanwege corruptie. Hij moet een hoger beroep in de cel afwachten, maar heeft zich nu verschanst in het hoofdkwartier van de metaalwerkersvakbond in São Paulo. Honderden aanhangers hebben zich bij het gebouw verzameld om te voorkomen dat hij wordt gearresteerd. In Amsterdam is een verdachte aangehouden voor een liquidatie in augustus vorig jaar in Rotterdam. Het slachtoffer was een man van 42 die op een caféterras aan de Prins Hendrikkade in Rotterdam werd doodgeschoten. De verdachte die nu in Amsterdam is aangehouden is een man van 25. Deze week looft de justitie 20.000 euro tipgeld uit. Of dat tot de arrestatie heeft geleid is onbekend. Het weer, het wordt vandaag vrij zonnig lenteweer met een middagtemperatuur tussen 17 en 21 graden. Er staat een matige zuidelijke wind.